Renate Kok met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie onderzoekt 20 nieuwe meldingen in een zedenzaak op een kinderdagverblijf in Amsterdam. Een invalkracht van 66 wordt ervan verdacht dat hij zeker twee kinderen heeft misbruikt. Ook zou hij naaktfoto's hebben gemaakt van zeker 11 kinderen. De man is een voormalig gemeenteraadslid uit Almere. Hij zit vast sinds november en vandaag stond hij voor het eerst voor de rechter. Over die 20 nieuwe meldingen zegt het OM dat die enorm uiteenlopen qua aard... en dat ze ook niet allemaal even concreet zijn. Premier Jette heeft in Parijs met de Franse president Macron gesproken over de oorlog in het Midden-Oosten. Ze hebben het onder meer gehad over een eventuele missie waarbij Franse marineschepen olietankers gaan begeleiden in de straat van Hormuz. Macron wil daarbij samenwerken met andere Europese en Aziatische landen. In een gesprek met journalisten zei Jette dat Frankrijk nog geen concreet verzoek heeft gedaan... en dat per keer wordt bekeken of Nederland steun kan geven of kan meedoen. Of zo'n samenwerking er ook echt gaat komen hangt volgens Jette af van het verloop van de oorlog. Nederland en 31 andere landen brengen een record hoeveelheid olie op de markt. Het is eh, een deel van hun strategische reserves, zo'n 400 miljoen vaten, zegt het Internationaal Energieagentschap. dat is ongeveer de wereldwijde oliebehoefte voor vier dagen. Nederland levert ruim 5 miljoen vaten met olie. En de hoop is dat de prijzen nu gaan dalen, ondanks de oorlog in Iran duizenden inwoners van de Duitse stad Dresden die kunnen weer terug naar huis... na het onschadelijk maken van een Britse bom uit de Tweede Wereldoorlog. Die werd gisteren gevonden bij de ingestorte Carola-brug. De ontmandeling heeft meer dan twee uur geduurd. Het weer, op veel plekken is het zonnig, graad of 11. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Temperatuur daalt naar een graad of 3.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 Het OM onderzoekt 20 nieuwe meldingen in een zedenzaak... op een kinderdagverblijf in Amsterdam. Een infokracht van 66 wordt ervan verdacht dat hij zeker twee kinderen heeft misbruikt. En ook zou hij naaktfoto's hebben gemaakt van zeker 11 kinderen. De VS waarschuwt Iraniërs om weg te blijven bij de havens... waar de Iraanse marine actief is. En tegelijkertijd heeft het Israëlische leger... mensen in het zuiden van Beirut bevolen om te vertrekken. Dat duidt erop dat er nieuwe aanvallen komen op Iran en Libanon. De verschillende politieke partijen hebben mogelijk de reclameregels overtreden... door kiezers online politieke reclame te laten zien. Mag alleen als die daar toestemming voor geven. Dat is waarschijnlijk niet gebeurd, zegt de autoriteit persoonsgegevens. Het weer dan vanavond en vannacht droog, graad of 3. Morgen een periode met zon, stevige wind ook, maximaal 13 graden. Dit is ZFM. geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. I've always been in. I watch you stand as a snowman. I don't see change. I've been your outside and I took you home, you too much. I can survive by my side.